12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse democratische presidentskandidaat Joe Biden... heeft senator Kamala Harris aangewezen als kandidaat-vicepresident. Dat heeft Biden vanavond bekendgemaakt. Harris staat bekend als een van de scherpste ondervragers in de Senaat. Ze deed ook een gooi naar de democratische nominatie... maar trok zich al vrij snel terug. Ze is de eerste zwarte vrouwelijke kandidaat-vicepremier in de VS. Nederland stelt vanaf donderdag weer een inreisverbod in voor reizigers uit Marokko. Minister Grapperhaus meldt dat dat is gebeurd op basis van een nieuwe risico-inschatting. De EU schrapte Marokko vorige week van de lijst met veilige landen... omdat de verspreiding van het coronavirus er hoger ligt dan gemiddeld in de EU. Mensen van wie uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat ze besmet zouden kunnen zijn met corona... moeten voortaan in quarantaine, verplicht. Ook mensen die afkomstig zijn uit landen met een code oranje wordt quarantaine verplicht. Dat heeft minister De Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. verder wordt het verplicht om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven wordt vervroegd vrijgelaten. Hij zat in een Nederlandse cel een straf uit die hij in Thailand had gekregen... voor onder meer het witwassen van drugsgeld. Hij werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat Nederland om informatie had gevraagd... Volgens een advocaat krijgt Van Laarhoven een speciaal programma... om in de samenleving te reïntegreren. En wielrenner Fabio Jacobsen reist morgen naar Nederland... een week na zijn zware val in de Ronde van Polen. Jacobsen revalideert verder in het ziekenhuis. De Nederlandse sprinter was in de eerste etappe van de Poolse koers... het grootste slachtoffer van een valpartij... die werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen. Hij had vooral aan zijn gezicht zware verwondingen. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar plaatselijk kunnen zware onweersbuien vallen...